1300 man uit. De korpsbeheerders wijzen erop dat VVD, CDA en PVV een rekenfout hebben gemaakt, waardoor de politie op jaarbasis 200 miljoen euro minder te besteden heeft. Ze hopen dat die fout wordt hersteld, omdat de regering anders ten onrechte goede sier maakt met meer blauw op straat. Een 19-jarige man uit Bijlen heeft vannacht een ambulancebroeder mishandeld. De man was met ademhalingsklachten in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. Daar wilde hij zich niet laten onderzoeken en werd agressief. De ambulancebroeder probeerde hem te kalmeren, maar kreeg een knietje. De man uit Bijlen is aangehouden door de politie. De ambulancebroeder heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer, bewolkt, met vooral in het westen soms de zon. Later vanmiddag begint het vanuit het zuidwesten te regenen. Het wordt ongeveer 17 graden.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 Uit de bijdrage tot nu toe blijkt de verdeeldheid in de partij. Er komen zowel voor- als tegenstanders van samenwerking aan het woord. Al waren onder de eerste sprekers vooral mensen die niet zien in de coalitie. Ze zijn het er vooral niet mee eens dat wordt samengewerkt met de PVV. Deze sprekers gebruikten woorden als historische vergissing, geur van onreinheid, een bruin akkoord en een onzalige latrelatie. Maar er waren ook leden die juist positief zijn. Eén spreker noemde het een redelijk akkoord. We hebben een kabinet nodig waarvan het CDA de kern uitmaakt. Een ander haalde uit naar oudgedienden als Van Acht, Lubbers en Aantjes... die veel kritiek hebben op samenwerking met de PVV. Volgens deze spreker hebben die onderhandelaar Verhagen een dolk in de rug gestoken. Onderhandelaar Bijleveld benadrukte dat de PVV...